12 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het meisje Lisa Tuk, dat verdween van een bungalowpark in nieuw is terecht. Volgens de politie is ze in goede gezondheid. Later vandaag komen er meer bijzonderheden. Lisa van 13 was sinds donderdagnacht zoek. Haar ouders zetten een zoekactie op touw via sociale media. Franse boeren voeren nog steeds actie voor betere landbouwprijzen. Ze hebben bij Straatsburg bruggen over de Rijn geblokkeerd. Alle buitenlandse vrachtwagens die Frankrijk in willen worden tegengehouden en doorzocht. Vakantieverkeer wordt doorgelaten. Vorige week blokkeerden boeren doorgaande routes naar het zuiden. De Franse regering beloofde 600 miljoen euro extra steun, maar een aantal boeren vindt dat niet genoeg. Rijkswaterstaat denkt dat de herstelwerkzaamheden beknopend Amstel bij Amsterdam nog zeker tot het begin van de middag duren. Vanochtend schoot een vrachtwagen na een botsing door een vangrail. De vrachtwagen viel zo'n 10 meter naar beneden en kwam op zijn kop terecht. Twee mensen raakten bij het ongeluk gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De beurs van Shanghai is vandaag met 8,5% onderuit gegaan, het grootste verlies in acht jaar tijd. Veel Chinese beleggers willen van hun aandelen af, ondanks pogingen van de overheid om de aandelenmarkt te steunen. Beleggers blijven bezorgd over de stagnerende groei van de Chinese economie. De aandelen van een aantal grote bedrijven verloren ruim 10% van hun waarde, het maximale verlies dat door de Chinese overheid wordt toegestaan. Pakjesvervoerder TNT boekte het afgelopen kwartaal ruim 6% meer omzet. In totaal 1,76 miljard euro. Onder meer in Europa bezorgt het bedrijf meer pakketten. TNT leed wel een verlies van 1 miljoen euro, maar veel minder dan vorig jaar. Toen werd een verlies van 4 miljoen geleden. De afgelopen Tour de France was in Nederland de best bekeken tour in 20 jaar. De live-uitzendingen van de etappes trokken gemiddeld 1,1 miljoen kijkers. De tweede etappe van Utrecht naar Neeltje Jans trok de meeste kijkers, bijna 2 miljoen. Het weer, buien in het noorden ook met onweer, vrij veel wind en het wordt ongeveer 19 graden. Ook morgen zijn er buien, opnieuw veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Zegt Angela de Koning, nee, ik moet nu Angela Jansen zeggen. Angela Jansen de Koning, jazeker. Ja, ja. ja kleine toevoeging, hè? Want ze zijn getrouwd. <laughs> ja. Gezellig, hè? Welkom luisteraars en een heel smakelijke lunch toegewenst. Ook namens mij natuurlijk. En wie zei dat net? Dat zei Charles Duif. En wie was die dame dan? Kent u er? Dolly Tempier. <laughs> maar wij beiden vinden het heel gezellig om weer bij u te zijn. En we hebben wat te vieren vandaag. Nou, nou, nou, nou. Lang zal die leven, lang zal die leven in de ja, in de glorie. niet bij een koortje gaan. <laughs> Sander! Sander Doudij is jarig vandaag. Onze zeer gewaardeerde collega. Zo is dat, Sander. Eh, je bent pas 18 eh, lentes. Dus ik zou zeggen, jongen, eh, maak daar gewoon 105 minstens van. Ja. congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me night you said you couldn't live without me. That round about me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Nou, Sander en maakt er een prachtige dag van natuurlijk. Ja, het weer, daar moet ik eerlijk wezen, Dolly, dat zit niet mee voor de jongen. Hè? Nee, dat is waar. De barbecue zal wel niet doorgaan. <laughs> nou ja, misschien heb je wel eh, eh, zo'n open haard binnen ergens met zo'n rooster. Ja, wie weet. ja, ja, ja, ja, maar eh, ja, het is weer, het is weer zover. ik, kan ik kan het niet voorkomen. Het, het regent opnieuw. It's raining again. En uh, ja, de techniek laat me zoals gewoonlijk weer eens in de steek hier. De collecte luisteraars eh, voor ZFM Zandvoort is voor een nieuwe... <laughs> een nieuwe computer. Een nieuwe schuifknop. Ja. <laughs> nou, dan maar een ander liedje. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we loved and shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. It's just not enough. Can't Get Enough of Your Love, Babe. Nou, het nummer wat ik zojuist wilde draaien, luisteraars... want ik wilde zeggen van ja, het regent opnieuw. En, en met mij eh, wilde Supertramp dat zeggen. geweldige groep Supertramp. Ik heb ze ooit gezien eh, in Rotterdam, in Ahoy, live. Dan praat ik wel over de jaren 80 hoor, dat is een hele tijd geleden. Maar een geweldige groep. En eh, er zijn meer mensen die over de regen zingen. Luister maar. Dan Vogelberg, die is er één van. En die heeft daar op de Nijs een beetje nagehaapt. Of Rob hem, dat kan ook natuurlijk. Eh, dit, uh, dit wel lekkerder hoor, eh, Rob. Sorry, jongen. met regen en, en, en maandagen. Weet je dat? to a shattering sound. And I went downstairs and found these shards of glass strewn all around. There up on the floor I found this poor broken dove And it made me realize how very fragile is this life that we so love I came back up to bed and I held you so tight And I prayed up to the Father, oh I prayed with all my might That it always keep you with me, that it always keep you safe and when I went downstairs, I found that dove had somehow up and blown away. There's a magic every moment. There's an eerie goes each day. There's a magic every moment. Oh, won't you let the music play? Oh, won't you let the music play? out to sea when a long forgotten feeling came and took control of me. It was then the clouds burst open and the sun came pouring through. When it hit those dancing waters in an instant, all eternity I knew. much we take for granted. There's so much we never say. We get caught up in the motion of just a living day to day. We are better to the future. We are prisoners of the past. And we never seem to notice till our lives are finally slipped right through our grasp. There's magic every moment. There's a miracle each day. There's a magic every moment. Oh, won't you let the music play? Oh, won't you let the music play? in a single drop of dew you can see that same forever if you look down deep inside of you. There's a spark of the creator in every living thing. He respects me when I work, but he so loves me when I sing. There's a magic every moment. There's a miracle each day. There's a magic every moment. Oh, won't you let the music play? Oh, won't you let magic every moment. Magic every moment. Een beetje het sfeertje van Call Me van eh, Paul Simon. Oh, nou, wat ik me nou net afvroeg, luisteraars, dat was eh, hoe het nou zit met regen en maandagen. Nou, dan moeten we natuurlijk bij eh, niemand minder zijn dan de Carpenters. Maar ik word vandaag geplaagd door alleen maar pech als het gaat om de computer. Want hij doet het echt niet. Ik, ik denk dat ik hem maar weer eens opnieuw ga opstarten, luisteraars. Ondertussen een ander gezellig muziekje. I Can Smile Without You. Dit zijn de Carpenters even goed. Eh, ik lees net op Facebook dat Sander... Uh, hij is jarig, maar hij luistert ook mee. hey, wat eh, gezellig. Nou, ik hoop dat die Sander dat, dat je, dat je vanaf het begin hebt meegeluisterd. Want we hebben al een keer langs als leven voor je gedraaid. Nou, dat zal toch wel? Je had het al aangekondigd, toch? Ja, nou ja, ik, kijk, ik zit natuurlijk... Wat dat betreft zit ik gewoon nergens mee. Let op. Langs al leven. Ja, daar Nou, en net hebben we Congratulations van eh, Cliff Richard voor je gedraaid. Maar nou heb ik een bijzondere verrassing voor je... want jij bent eh, met vele zandvoorters... ben jij gewoon getuige van het nieuws met Dolly ten Pierik. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, lieve luisteraars en jarige Sander en alle andere jarigen van vandaag. Zoals we hebben Corina, eh, Corina Slinger-Kortekaas en eh, Nikita Koper. Ook nog allemaal gezellig jarig vandaag. De schade die de Noordwestenstorm zaterdag in Zandvoort aanrichtte is aanzienlijk. Zowel de Zandvoortse Laan als de Zeeweg, wat een zets allemaal zeg waren afgesloten door een aantal omgewaaide bomen en veel afgewaaide grote takken. De beide toegangswegen naar Zandvoort waren helemaal versperd. De bomen die nu vol in blad staan vangen nu extra veel wind en kunnen vaak de druk niet aan. Het dak van strandpaviljoen Safari kon de druk ook niet weerstaan. Het raakte los en kwam op de boulevard Paulus Lood in de voortuin van een huis terecht. Veel andere strandpaviljoens hebben ook flinke schade opgelopen... net als een groot aantal van de kampeerders op het Noordstrand. Het openbaar vervoer met Connection in Haarlem moest helemaal stilgelegd worden. Het verkeer naar en van Zandvoort kon toen alweer gebruik maken van de zeeweg. Ook op de Zandvoortselaan is het verkeer weer gestart. Ondertussen gaf de brandweer een dringend advies om, als dat niet echt noodzakelijk was, de deur niet uit te gaan. Het gevaar van omvallende bomen is nog steeds best groot. En in dit geval van takken die nog maar een klein beetje wind nodig hebben. De strook langs het strand heeft het in Zandvoort het meeste verduren gekregen. Huizen aan de burgemeester Engelbertstraat verloren, zoals vaker bij stormen, tientallen dakpannen. Het dak van het oude Dolfirama ligt voor een behoorlijk deel los. Net als de attracties van Kids Fun Park op het Badhuisplein die grote schade opliepen. De woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland heeft niets dan lof voor de hulpdiensten... die zaterdag hun handen vol hadden aan alle stormgerelateerde meldingen. Ze hebben het zaterdag erg druk gehad en ook zondag zijn er nog teams bezig geweest... met het afhandelen van stormschade. Alles wat wegen blokkeerde of op een andere manier gevaar opleverde... is direct in stukken gezaagd en de rest volgt nog. Hoeveel meldingen er zijn geweest is nog niet bekend... Liep het storm, hè? Liep storm. Het liep storm, ja. <laughs> het was niet meer bij te houden. Vanaf maandag, dus vandaag, gaat men inventariseren... en cijfers volgen in de loop van de week. Maar het waren honderden meldingen. Op verschillende kazernes waren er submeldkamers ingericht. Daar kwamen via de fax hele lijsten binnen met alle meldingen. Zaterdagavond is er een extra peloton tankauto spuiten ingezet... om de meldingen weg te kunnen werken... Het waren ongebruikelijk veel meldingen, zelfs tijdens de storm. De gemeente doet een oproep aan, alle, aan de inwoners... die door de storm van afgelopen zaterdag afgewaaide takken of overgroen hebben liggen. Deze kunnen worden gebracht naar het parkeerterrein P-Zuid. Aan de noordzijde, de kant van het ingenieur Friedhofplein... is een gedeelte ingericht als groendepot. Een uitzondering is het hout dat van een iep afkomstig is... Dat kunt, kunt u afleveren bij de remise in Zandvoort Noord, kamerling nummer 20. Door de storm van afgelopen zaterdag zijn er in Zandvoort ongeveer 50 bomen omgewaaid, zo meldt de gemeente. En automobilisten moeten vandaag onder meer in de gemeente Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort rekening houden met afgesloten wegen in verband met het weghalen van halfhangende takken. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond half twee... een 21-jarige Duitser aangehouden in Zandvoort. De man had ingebroken in een vrachtwagen die geparkeerd stond aan de Hoge Weg. De eigenaar van de vrachtwagen, een 43-jarige inwoner van Borculo... ontdekte de vreemdeling die in de cabine lag te slapen. Agenten werden door de chauffeur gealarmeerd en hebben de man aangehouden... De Duitser bleek onder invloed van alcohol en heeft de rest van de nacht op het politiebureau doorgebracht. De eigenaar van de vrachtwagen heeft aangifte gedaan van vernieling. De Duitser wist de vrachtwagen binnen te klauteren door een opengebroken dakluik. De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een, om half twee een 28-jarige man uit Haarlem aangehouden... De man probeerde stiekem in te breken bij een woning aan de Samuel Beckettstraat... maar maakte hierbij iets te veel herrie. De bewoners die gewoon thuis waren hoorden gebonk bij de voordeur... waarop zij zagen dat de man bezig was de deur open te breken. De bewoners alarmeerden onmiddellijk de politie... waarna het een koud kunstje was de man in te rekenen. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten. Een scooterrijder is vanochtend gewond geraakt aan zijn hoofd... bij een val op de Halkade in Amuiden. In de slingerbocht ging de oudere bestuurder onderuit. Eenheden van de koninklijke marechaussee die net langskwamen... hebben meteen hulp verleend en de weg afgezet. Politie en ambulance kwamen snel ter plaatse... en het slachtoffer is eerst ter plaatse nagekeken... en kon na de nodige hulp op de brancard worden gelegd. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. De rijbanen zijn daarna weer vrijgegeven voor het verkeer een persoon is zondagavond op station Haarlem in botsing gekomen met een trein. Het slachtoffer is met onder meer ernstig beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding vond rond kwart over tien plaats op spoor 3. Naast ambulance, brandweer en politie is ook een traumateam uit Amsterdam opgeroepen. De gewonde is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens getuigen sprong het slachtoffer bewust voor de trein. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de aanrijding. Het treinverkeer van en naar Haarlem kwam door het incident deels stil te liggen. Het treinverkeer rond het station is gedeeltelijk stilgelegd... en reizigers moeten volgens de NS tot half twee rekening houden... met vertragingen tot een half uur. Dat was het eh, regionale nieuws eh, voor vandaag. Het weer bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Het is vandaag, dankzij depressie Andreas, een natte dag met flinke buien. En bij deze buien is lokaal ook onweer mogelijk. Af en toe, en dan met name vanmiddag, is er ook wat zonneschijn. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig van kracht... en de temperatuur loopt op naar waarde omstreeks de 19 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt... en komt het regelmatig tot enkele buien. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig... en de temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen overheerst wederom de bewolking en valt er wat regen. Later op de dag nemen de neerslagkansen geleidelijk af. De wind waait onverminderd vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard uit het westen... en de temperatuur wordt niet hoger dan een magere 17 graden. En normaal hebben we toch eind juli recht op een graad of 23. Na morgen is er woensdag en donderdag ook nog een buienkans... maar dan schijnt ook geregeld de zon. Vanaf vrijdag blijft het een aantal dagen droog, schijnt de zon flink en gaat de temperatuur weer omhoog naar waarde tussen de 22 en 24 graden in het komende weekend. Tot zover het weerbericht. U zult bij uzelf zeggen. make my life beautiful. Music to make my life beautiful. Nou, ik hoop dat het voor u ook geldt, luisteraars. U luistert naar ZFM Lunst. met Dolly de Pierik en Cheryl Duif. Saturday morning I was lying in bed thinking about all of them words that I think I never should have said. And I shot a little prayer up from this mountaintop vine. Till I find myself forgiven, I'll be crying and I think about mercy and I think about grace and I This mountainside is filled with pride only by your grace. Monday morning, and I'm searching for redemption. I've got questions, and all I need is divine intervention. So I need a little time to travel further down the line. There is more about the journey there than what I'm bound to find. mensen eh, onbekend talent dit. Bela Fleck samen met David, eh, David Peck. Ja, dat rijmt ook nog. nummer heet Oh Blast Fine. Ik kwam bij toeval achter het repertoire van deze meneer. Geweldig repertoire moet ik zeggen. Eh, u gaat er nog meer van horen. Niet in deze uitzending, maar... ik heb mijn voorraadje opgeslagen, als, het, als ik het zo mag zeggen. from a sacred place. This mountainside is filled with pride, only by your Eh, net, eh, gebeld, luisteraars. Ik kreeg net een telefoontje, Jan Smit is ziek. Ja, kan hij natuurlijk helemaal niks aan doen. Maar eh, mijn zoon Sven zei, als je nou lacht, dan val ik gewoon voor je in. Sven zijn al collega Willem Bruis kan Sven zo invallen voor jou. Nou, dat is hartstikke mooi. Dan moet hij eerst smeken, stelen en misschien ook wel een beetje lenen. Van Jansen miljoenen. bedel, ik steel of ik leen gewoon een beetje van je. allemaal eh, op het Songfestival. En ja, op het Songfestival, daar heeft alles een ritme. Gizzel, sizzel. Ja, Willem, je moet je bed aankomen. Je moeder staat te schreeuwen op de gang. Ja, alles heeft een ritme. Frizzle, sizzle en de man achter dit nummer was Peter Seun. En met Peter heb ik eh, jaren geleden, luisteraars, toen was ik nog een jong mannetje... heb ik eh, op modeshows gespeeld samen met eh, bassist Hans van Veller. Die is trouwens jarig vandaag, staat op Facebook. En wij hebben daar ja, tijdens modeshows, terwijl de dames over de catwalk liepen moesten wij als trio, trio dat eh, begeleiden. Peter Seun op toetsen. En Peter Seun, is later de producent van... Eh, en ik geloof ook zelfs de schrijver en componist van Frizzle, Sizzles. Alles heeft een ritme. Leuk, hè? Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Ja, en dat klinkt een beetje, Dolly, ik weet niet of het jou ook eh, opgevallen is... een beetje Beachboy-achtig dit, hè? Ja, dat klopt, ja. Ja. hey, en eh, nou heb ik eh, de Beach Boys even gebeld zo. Brian Wilson, die heb ik even aan de telefoon gehad. En, wat zei die? Die zei van, ja, met dat rot weer van jullie zorgen wij gewoon voor de warmth of the sun. Nou, is toch leuk? Heel leuk van ze. the sun. We we toch eh, hier in Zandvoort, maar ook eh, ver buiten Zandvoort. Want er wordt internationaal weer meegeluisterd naar ZFM Zandvoort Lunch. Hebben wij gezorgd dat, eh, dat u weer een beetje werd opgewarmd door het zonnetje. Nou, daar waren we toch ontzettend blij mee. Nou, ontzettend, we waren blij. Uh, Both Sides, nou, is een heel mooi liedje. Het is door veel artiesten gebracht. Eh, Neil Diamond onder andere. En uh, Houston, Both Sides, nou, die, heeft geloof ik een grote hit. Maar gehad hier in Nederland ook. Maar Joni Mitchell, die zingt het op een hele speciale manier. Both Sides, nou. Ja, met het nummer eh, eindigen we het eerste uur van ZFM Lunch, luisteraars. Want uh, reclame, Niels en reclame komen ze alweer voorbij.